uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Advocaten vrezen na de moord op Dirk Wiersum voor hun veiligheid... blijkt uit een rondgang door Nieuwsuur. Ze pleiten voor meer persoonsbeveiliging. Ook blijkt dat de advocaten bijna nooit vragen om beveiliging. In dat geval is er een kans dat ze hun geheimhoudingsplicht moeten opgeven. Bijvoorbeeld als ze moeten getuigen tegen oud-cliënten. In Amsterdam kwamen vanavond honderden advocaten, rechters en officieren van justitie bij elkaar... om Wiersum te herdenken. In de Italiaanse stad Trieste heeft een man op een politiebureau twee agenten doodgeschoten. De schutter zat samen met zijn broer vast op het bureau na het stelen van een scooter. De dader had toestemming gekregen om naar de wc te gaan. Daar pakte hij het wapen van de agent die op hem moest letten en begon te schieten. De twee broers probeerden na de schietpartij te ontsnappen, maar dat lukte niet. De Italiaanse president Mattarella spreekt van een barbaarse moord. De Britse prins Harry stapt naar de rechter omdat twee, twee tabloids zouden hebben geprobeerd in te breken op zijn voicemail. Hij klaagt de uitgeverijen aan van The Sun en de Daily Mirror. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Afgelopen dinsdag kondigde prins Harry ook een zaak aan tegen de Mail on Sunday... omdat hij een privébrief van zijn vrouw Meghan aan haar vader had gepubliceerd. De mesaanval gisteren in Parijs, waarbij vier politiemensen omkwamen... wordt nu onderzocht door de antiterreuraanklager... Aanleiding daarvoor is volgens Franse media informatie uit de telefoon van de dader. De politie ging in eerste instantie uit van moord. De 45-jarige dader was anderhalf jaar geleden moslim geworden... maar de politie had geen aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd. De man werd na zijn aanval door agenten doodgeschoten. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht opklaringen, lokaal kan wat mist ontstaan... Morgen vrijwel overal droog en zonnig bij 13 of 14 graden. Zondag weer meer bewolking met later vooral in het zuiden ook regen.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 Een uur lang non-stop hier in de mix. The one and only DJ Dion City. Hier live vanuit de studio aan de Tolweg in Zandvoort. En hij heeft er zin in. Super energiek. Staat hij een uur lang hier te knallen. The one and only DJ Dion City. In de mix. my soul right Feel the sun on your skin, feel the love sinking in. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on the table, table, table. The chicken's on the table, table, table. And everybody's on the table. sorry, I have a detail for you. Everything is on the table, and everybody's on. En mocht je hem een keer live willen zien, hij staat morgenavond all night long in Club Smoky in Amsterdam. Ik vrees dat het dan niet zo'n house party wordt. Dus geniet er hiervan. DJ Dion Sydney. See it in the mix. See it sessions. let's hit the floor. load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip, name, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop from there. Load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip, name, name it, read it, tune it, print it. sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground. Getting back to the sound of the underground.